En ik check pas uit op de volgende dag. Mystified. Brutal. Hm. Nou. Ik check in, altijd klein op mijn pas. Bestemming is de nacht op een plek in de bas. Ik ga zitten en ik laat me verplaatsen. Een ritje naar de kloot, ik pak altijd de laatste. Ik heb een abonnement, comfort en gemak. Ik ga drinken en rijden, want ik reis aan mijn Ik check in, altijd kleurend op mijn pas Bestemming is de nacht op een plek in mijn bos Ik ga zitten en ik laat me verplaatsen Een ritje naar de kloot, ik pak altijd de laatste Ik heb een abonnement, comfort en gemak Ik ga drinken en rijden, want ik reis aan de dag Start! Ik ga drinken en rijden, want ik reis aan de dak Ik kom altijd weer terug, maar gezwakt door de stad En ik check pas uit de volgende dag Verlaat u het voertuig? Vergeet niet uit te checken met uw overchipkaart.